Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig om de borden met de maximumsnelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 km per uur. Daarvoor moeten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land. In de Randstad blijft de limiet op de meeste wegen gelijk. Omdat anders gevaarlijke situaties ontstaan of milieunormen worden overschreden. 10.000 mensen die hebben overnacht in een natuurpark in Californië hebben mogelijk het levensgevaarlijke Hanta-virus opgelopen. Het virus is afgelopen zomer vastgesteld op een camping in Yosemite National Park. 10.000 mensen die daar hebben overnacht in een soort tenthuisje lopen risico. Twee mensen zijn al overleden. Het hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren. Wie ziek wordt krijgt koorts, bloedingen, long- en nierproblemen. Ruim 1 op de 3 patiënten overlijdt eraan, want er is geen medicijn. Maar hoe sneller de besmetting wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleving is. Vanaf vandaag wordt het steeds moeilijker om gloeilampen te kopen. In de hele EU kunnen winkeliers de lampen niet meer inkopen, dus de komende tijd worden de schappen steeds leger. Gloeilampen van 60, 75 en 100 watt waren al langer taboe en dat geldt nu ook voor de lagere wattages. De Europese Unie wil consumenten zo dwingen om over te stappen op energiezuinige lampen. Dat is ook in hun eigen belang. Een gemiddeld gezin bespaart daarmee 25 euro per jaar op de energierekening. Gloeilampen met een speciale toepassing blijven nog wel leverbaar, zoals lampjes voor naaimachines, koelkasten, ovens en afzuigkappen.